Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Afghanistan zijn vandaag zo'n 90 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Bij een zelfmoordaanslag op een opleidingscentrum in Kabul kwamen 48 mensen om. En vanochtend kostte een aanslag op een post van het leger en de politie in de noordelijke provincie Baghlan aan 44 mensen het leven. De aanslag van vanochtend is opgeëist door de Taliban en de andere is waarschijnlijk het werk van IS. De mensen die in de buurt wonen van de ingestorte brug in Genua kunnen voorlopig niet terug naar huis. De kans bestaat dat een van de pilonen die nog overeind staan het begeeft. Reddingswerkers en de brandweer houden de situatie in de gaten, maar gaan door met hun werk. Gisteren kwam een groot deel van de brug naar beneden. Zeker 39 mensen kwamen om het leven. 16 mensen liggen gewond in het ziekenhuis. De meeste zijn er slecht aan toe. De Italiaanse regering denkt na over een periode van nationale rouw, maar wanneer en hoe lang die gaat duren is nog niet bekend. Omroep BNN-VARA hoeft in het geheim gemaakte opnames uit de fractiekamer van DENK niet van de website te halen. Volgens DENK is de beslotenheid van de fractiekamer geschonden, maar volgens de kortgedingrechter gaat het journalistiek belang voor. Het gesprek ging over de nep-PVV-verkiezingscampagne waar DENK over nadacht. In Soudaan zijn 22 scholieren verongelukt op de Nijl. De boot waarin ze zaten kreeg motorpech en sloeg om door de sterke stroming. Er waren waarschijnlijk 40 kinderen aan boord en bij het ongeluk zou ook een verpleegkundige om het leven zijn gekomen. De Utrechtse studentenvereniging Unitas heeft een lid geschorst vanwege een mail met kwetsende racistische en seksistische opmerkingen. Het ging om een uitnodiging voor een borrel die intern is verstuurd. Daarin worden leden onder meer uitgenodigd net zoveel te drinken als het aantal slachtoffers bij de aardbeving in Lombok. Het weer steeds meer opklaringen. Morgen tot de avond droog en op de meeste plaatsen zomers warm. Het kan 27 graden worden.